4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet trekt extra geld uit voor fietsenstallingen bij stations. Bronnen melden aan de NOS dat dit staat in het klimaatakkoord dat morgen wordt gepresenteerd. Staatssecretaris Van Veldhoven wil mensen die de trein nemen stimuleren om de fiets te pakken. In het regeerakkoord was al 100 miljoen euro gereserveerd... voor meer fietsenstallingen en de aanleg van snelle fietspaden. Voor fietsenstallingen alleen komt daar nu nog eens 75 miljoen euro bij. Het kabinet hoopt dat het bedrijfsleven ook weer een steentje bijdraagt. Een 43-jarige Syriëganger is in hoger beroep vrijgesproken van verschillende terroristische misdrijven. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot drie jaar cel voor het voorbereiden van een moord. Maar het OM wilde een veroordeling voor terrorisme. Volgens het gerechtshof is niet vast te stellen of de man zich in Syrië heeft aangesloten bij een terreurgroep. Daarover legde hij tegenstrijdige verklaringen af. De man is wel veroordeeld tot zes maanden cel voor verboden wapenbezit. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier en drie jaar... voor de aanslag op het gebouw van Weekblad Panorama vorig jaar juni. Een 42-jarige man krijgt met vier jaar de zwaarste straf. Hij was niet aanwezig bij de aanval met een antitankwapen... maar had volgens de rechter wel een leidende rol. De drie mannen moeten ook een schadevergoeding van ruim 8500 euro betalen. Het is niet duidelijk geworden waarom ze het panoramagebouw hebben beschoten. In Duitsland is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de terreuraanslagen in 2015 in Parijs. De man van 39 uit Bosnië kwam in beeld bij een onderzoek naar wapenhandel door twee landgenoten. Een Belgische onderzoeksrechter denkt dat hij de daders heeft geholpen. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het noorden meer bewolking. Het blijft droog. Morgen meer ruimte voor de zon. Maar ook dan in het uiterste noorden nog wat wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot lokaal 27 graden. In het weekend keert de tropische hitte terug. Vanaf maandag is het koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen staat 6 kilometer file door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp geeft 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A10 Ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel.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 Goedemiddag luisteraars. Dit is Muziek van Live op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. Met natuurlijk vandaag weer de vaste items. De instrumentale van vandaag. De column van El Kerkman. Het nummer 1 hit van deze week. En deze maal 1 uit 1998. De Gouden Ouwe van de Week, die komt ook uit 1998. Het weer voor het komend weekend. En de programma voor Circus Zandvoort. ZFM dus te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via het internet www.zfm-live.nl En eh, ja, het is de laatste keer op donderdag.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 Ja, dat was een hele mooie. Daar zijn we mee begonnen. En dan heb ik u het evenementenagenda van juni. De 26e Reuzenrad. En die staat namelijk op het Badhuisplein tot en met 24 juli. En de 27e Regenboogborrel, Rosé aan Zee, Club Nautic, van half zes tot half acht. En 28, 29 en 30, en dat is weer een groot feest in Zandvoort... culinair Zandvoort, Gasthuisplein, van 5 tot half elf avonds. De 29e tot de 30e, de Eneco Luchtduinenrace... en dat is een watersportvereniging Zandvoort. En dan hebben we nog de 30e, huiskamerconcert... Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur... en daar kom ik straks op terug. En dan hebben we nog 1 juli Lekker lang wonen, een ideeënmarkt. Met de blauwe tram van 2 tot half 5. Ja, en ik ga door met Joe Cocker. You can leave your head on. ZFM. Dus ik heb een tuintje in mijn hart. En dat is van Jan Smit met een uh, eh, Damarasu. Ja, een hele mooie naam, hè? Goed, we gaan door met ons eh, item. En dat is een beetje later dan anders, maar dat maakt niet uit. We draaien alle platen helemaal. We gaan door met het De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb een hele rustig uitgezocht. En dat is een muziek uit de film Once Upon a Time of the West... en die is gecomponeerd door de Italiaan Ennio Morricone. De muziek werd gebruikt voor eh, de spaghetti-western... Once Upon a Time in the West van regisseur Sergio Leone. Er werden wereldwijd tussen de 5 en de 10 miljoen exemplaren van verkocht. Ennio Morricone is een Italiaanse componist, orchestrator, dirigent en voormalige trompetist... die de muziek voor ongeveer 500 films en televisieseries componeerde... Hij componeerde tevens een honderdtal popsongs... voor onder andere Marije Mathieu en Mina... en een honderdvijftigtal klassieke composities zoals een opera... een tiental viool- en pianoconcerten en kamerorkesten. Ja, hij is tevens de winnaar van een eh, Oscar voor eh, de beste originele muziek... die hij in 2016 op 87-jarige leeftijd in ontvangst mocht nemen. Daarmee is hij de ene de oudste winnaar ooit van een Oscar. Ik heb uitgekozen Annie eh, Morricone met uh, time, up, Once Up to a Time of the West. de buurtbewoners. De mannen van de kookcursus nodigen u uit. De kookcursus voor heren een begrip in Zandvoort. Nu organiseren de heren een uh, buurtdiner... zodat u hen kookkunsten kunt komen proeven. Er worden een drie gangen menu bereid en geserveerd in het pluspunt. De kosten bedragen 59 per persoon, inclusief één drankje. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met vrijdag 28 juni... bij de receptie van Pluspunt of u belt eventjes met 023 5740330. Ik herhaal 023 5740330. En dat is dinsdag 2 uur. 2 eh, uur. Het is dinsdag 2 juli vanaf half 6. En zoals ik gezegd heb, locatie is pluspunt. En we gaan door met... Eh, ja, verleden week was ik er helaas niet. Verleden week was ik wat anders aan het doen. Toen was ik de Vierdaagse van Laren aan het lopen. 88 kilometer in vier dagen. En daarom dit plaatje.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 En dat is niet iets waar ik normaal voor in de krant schrijf. Maar in plaats van een schakel zijn we overgestapt op een automaat. En dat is in het begin best lastig. Je bent namelijk geneigd om het koppelingspedaal in te drukken... als je moet wisselen van versnelling. Sommigen vinden dat een schakelen een soort van een kick geeft. Vooral op de lange afstanden vinden de tegenstanders van een automaat het erg saai. Maar zover ben ik nog niet. Eerst moeten de kneepjes goed onder de knie krijgen. De allereerste keer dat ik, zonder de speurende blik van manlief... helemaal alleen in de auto zat, was het best spannend. Natuurlijk hadden we al samen proef gereden, maar in je uppie is het best afzien. Want hoe zit het ook alweer? De R is achteruitrijden. En in de D ga je vooruit. Er is beslist geen verband in, want achteruitrijden moet je de hendel naar voren duwen. En wil je vooruitrijden, dan moet je de hendel naar achteren. Dat is dus niet logisch, over nagedacht. En dat zal beslist door een man zijn uitgevonden. Geen één ezelsbruggetje helpt dus. Het wordt flink opletten. En voordat de auto verlaat moet je hem in de P, de parkeerstand, staan. Dat is de enige wat makkelijk te onthouden is. In het begin zat ik best te hannesen En snapte ik niet waarom de auto niet deed. Het blijkt dat de auto alleen start als hij in de P-stand staat weer een begrijpelijk gegeven... want anders zou je bij het starten al vooruit of achteruit gaan rijden. Het is dus dat je het weet. Inmiddels lukt het allemaal en ben ik vooral in een file blij dat mijn auto een automaat is. Geen gedoe met indrukken van een koppelingpedaal en dat betekent voor mijn benen een flinke verademing. Verder gaat alles automatisch. Ook dat is wennen. Niet meer de deur openen of afsluiten, want dat gebeurt met een piepje. Eerst moet je nog even achterdochten, want zou het wel goed gaan... en zit de autodeur echt wel dicht? Vooral hoor overal hoor ik piepjes en zag ik lichtjes branden. Het koude zweet brak me uit. Wat doe ik fout? Maar alles went. is een, ja, de ene keer zegt een went en de ander zegt een automaat. <laughs> Nel Kerkman. Even kijken of hij wil doen wat ik wil doen. En dan ja. We hebben een ongeluk gehad met de tototje. Met de tototje. Met de tototje. gebeurde hier midden in de stad met de tototje. Met de tototje. Met de tototje. En ik zei nog, laat we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50 of vindt u dat nog te duur? Het was wel niet zo'n beste en hij reed niet altijd goed. Hij reed niet zoals een echte auto meestentijds wel doet. Er was iets met de lagers en de kleppen en het stuur. En hij reed 1 op 7, dat was wel een beetje duur. Je kon hem ook niet starten, maar dat gaf beslist geen zier. Wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klakson drukte, ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder toeter, had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat hij naar de sloop, is al zo roest de We hebben een ongeluk gehad met het autootje, met het autootje, met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad met het autootje, met het autootje, met het autootje. En ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, hé, die bus, die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50. Niemand nou, vijf, vijf gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? Ja, dat was Status Quo met In the Army Now. Dinsdag 2 juli, dan is er koersbal. Een middagje gezellig koersbal leren spelen. Met koffie en wat lekkers. Eigen bijdrage deelnemers is 2,50. Vooraf aanmelden bij de balie van de blauwe tram. En het is 30 40 700. Ik herhaal 3040700. En het is dinsdag 2 juli om half 2 tot 4. En locatie, wijksteunpunt, de blauwe tram hier in Zandvoort. En ik ga door met Queen. Another Fight of Dust. Het is een nummer 1 hit uit 1998. En het is een Nederlandse hit. Uh, zelf je naam is mooi. En dat is een lied van de Nederlandse zanger Henk Westbroek. Westbroek was sinds het uit elkaar gaan van het goede doel... een weinig succesvolle solo-carrière begonnen. Zelf je naam is mooi werd in 1998 single uitgebracht... en werd vervolgens zijn grootste hit. Door de ballade stond Westbroek plotseling weer volop in de belangstelling. In 1999 bracht hij ter gelegenheid van Valentijnsdag een speciale editie van de single uit. Hierbij werd de naam Julia weggelaten. Ook nam Westbroek 15 versies op... met daarin de naam verwerkt van winnaars van de prijzenactie. De naam Julia werd overigens alleen aan het einde van het lied gezongen. Door de naam werd het lied ook wel eens, wel eens onjuist... zelfs je naam is mooi Julia of gewoon Julia genoemd. Het feit dat het nummer meer dan een half jaar in de top 40 stond... is uniek. Het was al sinds de jaren 60 niet meer voorgekomen dat een single zo lang 23 weken genoteerd stond. Het lied staat dan ook in de top 100 van de succesvolste hits van de Nederlandse top 40 aller tijden. Het was de derde grootste hit van 1998, maar wanneer daar de punten voor maanden in 1999 bij worden opgeteld, was het zeker een nummer 1 hit. En hier komt Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. kijk ik naar een omgekeerde die van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging, een gericht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblijven. Maandag, afgelopen maandag, rond het middaguur, is Erik Timmermans overleden. Dat maakt Hans Rijmers, de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, maandag bekend. De grote incinator van Jazz in Zandvoort was al een tijdje ziek. Timmermans regelde gewoon de artiesten in de 17 jaar dat Jazz in Zandvoort bestaat. Hij zorgde dat de crème de la crème van de vaderlandse jazzscene naar Zandvoort kwam om tijdens zijn geesteskind te spelen... Het bestuur van de stichting heeft tijdens een van de laatste belegde spoedvergaderingen... besloten in de geest van Timmermans door te gaan met jazz in Zandvoort. Binnenkort wordt één in memoriam in Zandvoortse krant gepubliceerd. Details over een nieuw jazzseizoen wordt binnenkort ook verwacht.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 forsake me. I'm loving angels instead. eerste zitten we erop. Ik ben wel een beetje stemmig geëindigd. Maar ja, dat moet na zo'n bericht ook, denk ik. Goed, ik hoop dat ik u straks weer terug hoor. Of zie. Dat u mij weer hoort.